Michel Koenen met het NOS-journaal. ABN AMRO moet alle 5 miljoen particuliere klanten controleren van de Nederlandse bank. Volgens de toezichthouder heeft ABN AMRO de klantendossiers niet op orde... en moet de bank financiële criminaliteit, waaronder witwassen, onder klanten gaan opsporen. En mogelijk legt justitie sancties op. Dat kan zowel een waarschuwing als een boete zijn. ABN AMRO geeft toe dat er ontevredenheid is over de klantendossiers... en dat daaraan gewerkt gaat worden. DUO van de studiefinanciering heeft waarschijnlijk tegen de regels in volgsoftware en e-mails naar studenten gestuurd. DUO kon daardoor aantonen dat een student een belangrijk bericht van hen had gelezen. Omdat de gegevens van de software direct herleidbaar zijn op een persoon... zijn ze in dit geval in strijd met de privacyregels. DUO zou het gebruik van de vervolgsoftware hebben opgeschort. Het treinstation van Groningen is het mooiste station van Nederland. Dat is de uitkomst van een online verkiezing van de NS... waar meer dan 10.000 mensen aan meededen. Ook onder meer Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal... en het station van Valkenburg waren in de race. Het is de eerste keer dat de verkiezing voor het mooiste station is gehouden. Een filiaal van de Japanse supermarktketen Family Mart in Tokio heeft onmiddellijk de deuren gesloten nadat filmpjes over ratten massaal werden gedeeld. Te zien is hoe de dieren door de etenswaren in de koeling lopen en op hun gemak verder door de winkel dribbelen. En de winkel met in heel Japan zo'n 14.000 winkels heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. En de winkel in Tokio blijft voorlopig dicht, de voorraad wordt vernietigd en de rattenoverlast wordt aangepakt. En Celine van Gerner die stopt met turnen. Ze zegt zich niet meer volledig te kunnen motiveren om door te gaan. Van Gerner was eh, van 24, deed twee keer mee voor Nederland aan de Olympische Spelen... en won in haar carrière vier wereldbekerwedstrijden. Het nog, wolken maar ook zon. Lokaal kan een bui vallen. Vanmiddag vooral in het oosten buien met een klap onweer. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Boekhuis van de ANWB. Files op de A10, de ringweg Amsterdam, vanwege een spoedreparatie voor de Koentunnel. 2 kilometer met een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging op de A5, de westelijke randweg.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 106.9 ZFN drank niet meer lopen kan. Er is niemand die wat zegt, hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn bol. Alle terrassen zijn weer vol. Het strand bezaaid met mensen, wat valt het nog te wensen?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 Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. counting on Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM.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 And I ain't trying to mess with your self expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke got you mad when you could be glad. Could be glad. sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark ages, making that sign. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay. on the internet Comparing all the girls who are killing it But we figured you out, we all know now We all got crowns, you need to calm down oh, oh, oh, pretty, a pretty man died.